e MC Yonchen. is heel cool, man. zo, En ik heb wel zo'n ik maar. Ik ben zo vreemd. Dat Ja, en zo ook die chips. Ja, zo moet het doen. Maar dan zou je nog een app doen, zo'n solo, maar... Is No! duurde dus te lang. Hé, hey, gave toeter mij. He is not, he is not, he is not, he is not. Yo, hier zijn we dan! DJ Mike en MC Jantje! Here we go again. He is not, he is not. Drunk and mop in love. Kidnapped. Here we go again. Yeah. Thank you. eğlenecek, eğlenecek, eğlenecek.